Mark Hokken met het NOS-journaal. De komende twee weken wordt een toename van het aantal covid-patiënten op de intensive care verwacht, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Afgelopen dag kwamen er vier coronapatiënten bij op de IC, waar nu 30 mensen met corona liggen. Ruim de helft van de opgenomen coronapatiënten komt uit de regio's Amsterdam en Rotterdam. Ook zijn er afgelopen dag 426 nieuwe besmettingen gemeld, iets minder dan gisteren. De GGD's zeggen dat ze snel tegen de grens aanlopen van hun dagelijkse test- en onderzoekscapaciteit... als het aantal besmettingen zo hard blijft oplopen. Bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maasluis is in het ventilatiesysteem het coronavirus aangetroffen. Dat staat volgens de Volkskrant en 1 Vandaag in een vertrouwelijk rapport van het RIVM. Eind juni raakten 17 van de 21 bewoners van het verpleeghuis besmet. Er gold op dat moment een streng bezoekbeleid en het personeel droeg chirurgische mondkapjes. Daarom besloot de GGD Rotterdam het moderne luchtsysteem te onderzoeken... en daarin werden virusdeeltjes aangetroffen. Als bericht klopt is het voor het eerst dat luchtcirculatie... als verspreider van het virus wordt gezien. De politie in Rotterdam heeft 30 boetes gegeven aan mensen die in het centrum van de stad demonstreerden tegen de mondkapjesplicht. Die geldt vandaag in drukke gedeeltes van Amsterdam en Rotterdam. In totaal waren er 60 demonstranten. De 30 die een boete kregen wilden het gebied niet verlaten en geen mondkapje opdoen. Het dodental van de explosie gisteren in Beirut is verder opgelopen tot 135, heeft de minister van Volksgezondheid gezegd. Er zijn zo'n 5000 gewonden en er worden nog tientallen mensen vermist. Straks om 8 uur vertrekken er vanaf vliegveld Eindhoven ruim 60 reddingswerkers naar Libanon. Ze nemen onder meer speurhonden mee om overlevenden onder het puin op te kunnen sporen.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 in Nederland op vakantie. Heb je dan wel een reisverzekering nodig? En ga je toch de grens over? Zijn medische kosten dan gedekt? Als het over vakantie gaat, zitten we vol vragen. Met de ANWB Doorlopende Reisverzekering helpen we daarbij. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En leden krijgen het eerste jaar extra korting, tot wel 20%. Fijne vakantie. Kijk op anwb.nl slash reisverzekering.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 just right here.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 on my time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 心有伤。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

I'm hurt of mine Nothing ever comes without a consequence of cost Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong That's the price you pay dark trees shadowing what's happening Looking through the glass, find the wrong within the past Knowing we are the youth Caught until it bleeds out of wood without the peace Face a, a bit of the truth, the truth